We zagen net dat reddingswerkers met bootjes mensen proberen op te halen, dieren proberen op te halen. Maar tegelijkertijd is het ook een stad aan de frontlinie. En dat betekent dat elk moment artillerie 7 in kan komen. Dat merkten wij ook. Daar moesten we de stad snel verlaten. En wij begrepen dat ook een andere locatie waar hulpverleners bezig waren onder vuur is genomen. Rusland zegt juist dat ze aan de andere kant van de rivier worden aangevallen, maar dan door Oekraïne. De enorme treinstoring rondom Amsterdam is veroorzaakt door een kapot onderdeel in het computersysteem. Dat zegt ProRail. Door die storing kwamen honderden reizigers zondagavond vast te zitten in en om Amsterdam. Al het treinverkeer rondom die hoofdstad wordt nu geregeld vanuit Utrecht. En vanaf morgen pakt Amsterdam het weer op. Daarom rijden er vanaf morgennacht tot zaterdagochtend geen treinen rond Amsterdam. De man die Gino van 9 om het leven bracht kreeg eerder niet de goede zorg van hulpverleners. Dat zegt de inspectie nu. Donny M. was al eens veroordeeld voor kindermisbruik en moest behandeld worden. Maar daarbij hebben instanties niet goed samengewerkt. De rechtszaak tegen Donnie M. moet nog beginnen, maar heeft al bekend Gino te hebben ontvoerd en gedood. Vorig jaar in Kerkrade in Limburg. Vervoersmaatschappij Arriva maakte vandaag bekend dat het over twee jaar iedere dag een trein van Groningen naar Parijs wil laten rijden. En dat is goed nieuws natuurlijk voor toeristen die naar Parijs willen. Maar de Groningse influencer TikTok Tomo denkt juist andersom. Dat betekent dat een hele hoop Fransen naar Groningen toekomen om van de mooiste stad van de wereld te genieten. Daar moeten wij ons natuurlijk wel even op voorbereiden, zodat ze bijvoorbeeld kunnen genieten van onze houtcuisine. Oké, oefen maar even met me mee. Bonjour, miau. Voulez-vous een boule d'œuf? Hé, hey, wacht even. Bonjour, miau. Voulez-vous een boule d'œuf? Ja, nog twee jaar de tijd om te oefenen in elk geval. Arriva wil ervoor zorgen dat het treinkaartje van Groningen naar Parijs onder de 100 euro wordt. Heb ik nog wat weer voor je. Op veel plaatsen is het lekker zonnig bij maximaal 27 graden. In het oosten en het zuidoosten kan het gaan onweren. En vanavond koelt het af naar een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland hebben we te maken met een drukke donderdagavondspits. spits. meeste vertraging nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Schiphol en knopen de Nieuwe Meer. 6 kilometer file en een half uur vertraging. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en afrit AMC... 11 kilometer file en 20 minuten oponthoud. De A10 Zuid richting Den Haag. Voor Amsterdam Buitenvelden. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels wel weer vrij. Maar er staat nog 4 kilometer file en de vertraging is een kwartier.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 Lokale hulpverleners zeggen dat de evacuaties bij het rampgebied doelwit zijn van gerichte aanvallen. Tot nu toe zou één burger om het leven zijn gekomen. Bij de mesaanval in het Franse Annecy is ook een Nederlands kind gewond geraakt. In totaal vielen er zes gewonden, onder wie vier kinderen. Meerdere zouden nog in levensgevaar zijn. De PvdA en GroenLinks willen nog dat er voor de zomer een stevig pakket ligt tegen armoede. Dat zeiden de partijen in het debat over de voorjaarsnota. Ze willen dat er snel meer gebeurt, anders stemmen ze tegen de maatregelen in de nota. Het weer, zonnig met in het binnenland kans op regen of onweer. Op de meeste plekken is het tussen de 23 en 27 graden. In het noorden is het wat koeler. geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal.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 Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound Subjected to the boogie like won't Wolfie Flow Remember by the soul while having glow I sing my song and I'm a rocker I'm burning up with a good ass fever Beat, beat, beat of a song, song You're buzzing in my head, head, head like a bomb you Listen to the beat, beat, beat of a song, song You're buzzing in my head Sweet sound, soundtrack to the boogie line Sweet sound, soundtrack to the boogie line Sweet sound, soundtrack to the boogie line King Kong buzzing in my head, my head like a bomb dome.